10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De consumentenprijzen zijn vorig jaar 1,7 gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2013, blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt vooral doordat elektriciteit en gas duurder zijn geworden... door hogere heffingen en leveringstarieven. Ook verzekeringspremies zijn flink omhoog gegaan. Dagelijkse boodschappen stegen relatief minder. Mobiele telefoons en telefoonabonnementen daalden vorig jaar in prijs. De Duitse politie heeft een man van 20 opgepakt voor de grote hekaanval... waarbij gegevens en documenten van honderden politici, journalisten, artiesten werden buitgemaakt. De man is zondag gearresteerd. Volgens de Duitse omroep ARD heeft hij bekend. Zijn huis in de deelstaat Hessen is doorzocht. Of er ook spullen in beslag zijn genomen is niet bekendgemaakt. Twintig kinderen op een basisschool in Peking zijn gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een man. De dader zou een conciërge van de school zijn voor wie het contract niet is verlengd. Volgens sommige ouders heeft hij de kinderen aangevallen met een hamer. Anderen hebben het over een mes. Het soort aanvallen gebeurt vaker in China. In oktober raakten 14 kinderen van een kleuterschool gewond... toen een vrouw hen aanviel met een mes. In april werden zeven scholieren op een middelbare school doodgestoken... door een oud-leerling. Groningen en Friesland zijn bezig met het sluiten van dijkdoorgangen... vanwege het stormachtige weer en de hoge waterstand. In de loop van de ochtend wordt ook dijkbewaking ingesteld. Vanaf half elf controleert een grote groep mensen of de dijken zich houden. De bewaking wordt eerder ingesteld dan normaal... omdat de containers en andere spullen die vorige week van een schip vielen... de dijken flink kunnen beschadigen. In Zeeland wordt gekeken of de Oosterscheldekering dicht moet. Dijkbewaking is daar niet nodig. Het weer, het waait dus hard. Op de Wadden kan het gaan stormen. Vooral tijdens buien kans op zware windstoten. En het wordt een graad of acht.